Veel scholen kiezen roosters waarbij kinderen kort lunchen en een stuk vroeger klaar zijn. Populairst is het continu rooster. Kinderen krijgen dan vier dagen wat langer les, vaak tot kwart voor drie, en hebben de woensdagmiddag vrij. Zo'n 23 procent van alle basisscholen heeft volgend volgend jaar zo'n continu rooster. De Verenigde Staten willen 500 extra militairen naar Irak sturen in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van bronnen binnen de regering. De extra inzet moet vooral de opmars van IS in de provincie Anbar stuiten. De terreurgroep heeft de afgelopen tijd grote delen van de provincie in handen gekregen, waaronder de belangrijke stad Ramadi. De VS heeft nu ruim 3000 militairen in Irak die het Iraakse leger adviseren en trainen. Ze worden niet ingezet voor gevechtshandelingen. Ook de extra militairen zouden alleen een adviserende en trainende rol krijgen. De Amerikaanse agent die fors geweld gebruikte tegen zwarte jongeren in Texas heeft ontslag genomen. Volgens een advocaat heeft de politieman diverse doodsbedreigingen gekregen. De blanke agent was al geschorst nadat er videobeelden waren verschenen waarop te zien is hoe hij een zwart meisje van 14 hardhandig tegen de grond werkt. Ook richt hij zijn pistool op andere kinderen om ze op afstand te houden. Al snel werd het incident vergeleken met andere gevallen van politiegeweld... waarbij racisme een rol zou hebben gespeeld. Het weer, overdag flinke periode met zon, maar ook het wolken.